Het blijft de komende tijd erg droog en warm in het oosten van Australië. Op eerste kerstdag viel hier en daar wat regen, maar nu is het weer droog. De Mohammed-cartoonwedstrijd die PVV-leider Wilders aankondigde is alweer voorbij. Het bericht op Twitter, waarmee hij de wedstrijd gisteravond nieuw leven inblies, is verwijderd. Vanochtend meldde Wilders dat er een winnaar is, Mohammed, met daaronder een afbeelding. En daarna zei hij dat de wedstrijd voorbij was. In een toelichting aan de NOS schrijft Wilders dat het punt dat hij wilde maken gaat over een Pakistaanse geestelijke. Die had twee fatwa's afgekondigd om Wilders te vermoorden. De geestelijke komt daar volgens de PVV-leider mee weg doordat Nederland en Pakistan er te weinig aan doen. In het centrum van Breda is vannacht tijdens het druk uit, in het eh, druk uitgaansgebied geschoten. Drie mensen raakten gewond. Volgens een getuige twee beveiligingsmedewerkers en iemand op straat. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Breda hield drie mensen aan politie heeft in de buurt van New York een man opgepakt... die met een kapmes op Joodse feestgangers zou hebben ingeslagen. In het huis van een orthodoxe geestelijke in Rockland County... vieren tientallen mensen Ganouka, het Joodse lichtjesfeest. Bij de aanval raakten vijf mensen gewond. Dan nog het weer. Op veel plaatsen ligt de vorst en mogelijke mistbank. Verder zon en sluierbewolking en het wordt ongeveer 4 graden. Morgen volop zon en 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan geen files in Noord-Holland, maar het verkeer moet plaatselijk wel rekening houden met gladheid. In de loop van de ochtend verdwijnt dat weer.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 Eh, wat wil je nog meer in deze maand december? Hartelijk welkom bij CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Uh, alweer de laatste zondag van het jaar. De zondag tussen kerst en nieuwjaar. Nou, welk nummer kan je dan beter pakken dan het nummer van After the Holidays? Komt van een prachtige cd. Het moet nog kunnen, hè? Kerstcd'tjes in deze tijd, dus kerst en nieuw. Dit is een cd van... Eh, moet even kijken op mijn lijstje van... Eh, eh, Eric Reed. En dat is een cd uit 2003. En dat is eh, Mary Merry Magic. Dat is een cd'tje waar je niet echt een heel groot kerstgevoel bij krijgt. Maar prachtige muziek natuurlijk. En dat kan je ook zeggen van het volgende... Ja, wat gaan we dan eigenlijk draaien? Nou, we zitten tussen kerst en nieuwjaar. Dus af en toe komt er nog een beetje iets van kerst voorbij. Maar we hebben natuurlijk ook getracht eh, wat de eh, muziek te vinden... die bij het nieuwjaar aansluit. Uh, dat is een stuk lastiger. Kerstmuziek, daar barst het van, zogezegd. En van nieuwjaarsmuziek, daar zijn eigenlijk maar een paar hele bekende melodieën. Die hebben we natuurlijk wel in het programma gestopt. Maar als je kijkt naar deze maand, dat is de mooiste tijd van het jaar, wordt wel eens gezegd. En eh, ja, je hebt daar een trompetist, uh, Winton Marsalis. En die, die brengt wel eens een, met zijn big band een kerstcd uit. En dat heeft hij deze keer ook gedaan. Jazz at the Lincoln Center, Big eh, Bands 2. En daarvan het nummer It's the Most Wonderful Time of the Year. En dat blijft natuurlijk ook dus kerst en nieuwjaar. kan je wel zeggen. Dat klinkt als een klok natuurlijk. Uh, Winton Marsalis, eh, de cd uit 2019. Dus allemaal vrij nieuw. Eh, dan is het tijd voor wat ouder werk van een zangeres. Een ja, singer-songwriter, actrice, weet ik wat ze allemaal doet. En Hampton Galloway. Bekende dame. En die heeft dat volgende nummer gemaakt. En ja, ik hou erg van ballads op de zondagochtend. Dus dat, daar gaan we eentje weer draaien. Manhattan in december. En Hampton Galway. April in Paris is grand, who could deny it? October in New England is delightful, you must try it. June, July, and August west, straight to Venice by the sea. But when the sky turns chilly, there's just one place nummertje. Uh, stond op een kerstcd'tje overigens. En dat kwam het kerstcd'tje This Christmas, cd'tje 2003. En waar we het natuurlijk over gaan hebben is natuurlijk dit. Als het allemaal werkt. En deze. Nou, dat werkt allemaal niet zo best. Dus we gaan gewoon eh, wat, eh, naar de volgende muziek. En ja, ik, zei het al, we gaan naar het nieuwjaar toe. En er zijn natuurlijk ook wel wat muzikanten die daar wat eh, over gedaan hebben. Bijvoorbeeld B.B. King. En die heeft een kerstcd uitgebracht. A Christmas Celebration of Hope 2001. En er staat een mooi nummertje op. Bringing a Brand New Year. En dat gaan we maar draaien dan. holiday. We're gonna have a ball, and that ain't all. I'm gonna chase my blues. Ja, moet kunnen toch een nummertje van BB King tussendoor. Dat is niet verkeerd. En eh, ja, dat kan allemaal op eh, CFM Jazz natuurlijk. En dit kan natuurlijk ook. to go, one minute to say goodbye before we say hello. Let's start the new year right, twelve o'clock tonight when they dim the light. Let's begin kissing the old year out, kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite how can our love go wrong if we start the new year right? Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new natuurlijk Good Old Bing Crosby. Crosby. En eh, ja, wat een leuk liedje wat bij eh, het nieuwjaar past, zou ik maar zeggen. En daar past dit natuurlijk ook bij. Happy New Year. Ja, dat kan je wel stellen. En nieuwjaar hoort natuurlijk ook een beetje van dat eh, lawaai, vuurwerk genaamd. En daar is natuurlijk ook muziek over gemaakt. Een heel bekend nummer is Fireworks. Is volgens mij door Louis Armstrong Hot 507 Hot ooit is uh, op de plaat gezet. Maar ik heb gekozen voor de uitvoering van Roy Eldridge. En dat komt van een cd'tje Roy Eldridge Volume 5. Fireworks. Ja, dat is de bekende trompetist Roy Eldridge. Eh, de man is natuurlijk bekend om zijn vaardigheid om eh, hoge noten te spelen. Eh, mooi, heel mooi. En een ander nummertje, Fireworks. Dat komt bij Cotley Cream vandaan, van 10cc. Ik laat er een stukje voor. Dat is mijn een heel kort nummer, maar dit gaat echt over vuurwerk. Luister maar. Sweet. grappig nummertje. Pas wel achter vuurwerk. Van die mooie momenten als je naar het vuurwerk staat te kijken natuurlijk. En dat is een Italiaans clubje. Pik heet het. Het is een eh, muzikaal project eh, van de, de, Romeinse arrangeur en componist Nerio Paggi. En ja, die man die maakt pop tot jazz. En eh, dat, er zijn ook redelijk veel filmpjes op YouTube. Maar ook op Blue Note hebben ze wel het nodige gemaakt al. Het is een eh, ja, bijzonder eh, vrolijke muziek altijd. Ik vind altijd, ja, Italiaanse muziek, ik heb er wel wat mee. Dus laten we dan meteen doorgaan met wat andere Italiaans. Sandro Gabellini Trio, Don't Worry. Bekend nummertje. ja, een stukje doe wop En eh, dat daar de heartbeats. en ja, misschien dat ik straks nog wel eens zo'n eh, van deze cd iets draai. Het is leuke muziek. Maar ik kan ook zeggen van Pete Brown, bekende trompetist uit een lang verleden. Ik weet niet precies, volgens mij ergens begin 1900 geboren, dacht ik. Ik kijk het even naar 1906 geboren en overleden in 1963. James Austin Brown, beter bekend als Pete Brown. En daar een nummertje van zijn eerste cd. The world is waiting for the sunrise. Nou, dat kunnen we vandaag niet zeggen, want de zon is al op. muziekje, Pete Brown. Ehm, wat niet kan ontbreken in eh, deze uitzending is natuurlijk de eh, bekende Nat King Cole. Die heeft ooit eh, Happy New Year op de plaat gezet. Komt-ie, Nat King Cole. makes teardrops on my window. The wind blows memories through my hall. time I need you most of all. The gay ones don their silly paper hats and blow their stupid little horns. At midnight they will all be singing All Lang Syne but the sad ones sit alone before the fire and sip a glass of lonely wine. I wish you a happy new year, darling. May your new love be bright and fair. I hope he'll do those special things for you that I would do if I I love the days we spent together. Before the old year lost its shine, I'll keep that memory locked within my heart. happy new year you Ja, dat was natuurlijk uh, eh, net King En dan gaan we door met iets eh, heel anders, maar wel heel mooi. En dat is een muziekgroepje. En moet ik even kijken hoe die ook precies heette. Eh, hier heb ik ze gevonden. Pentatonics eh, Pentatonix. En dat is een a cappella groepje. Die hebben ooit, ooit een kerstdeetje uitgebracht. Zelfs dit jaar. The Best of Pentatonix. Dan moet ik even kijken hoe die precies heet. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd allemaal. Uh, even kleuren. Pentatonix. The Best of Pentatonix. Christmas natuurlijk. Hoe kan ik zo dom zijn om dat niet eh, te, realiseren? Heel bekend nummer. Van, iedereen kent dit de uitvoering van de Beach Boys. Maar ik vind het eigenlijk ook wel wassen bij de decembermaand. God only knows what I'd be without you. beetje ijle tonen, vond ik, eh, dit geluid van Pentatonix. Trouwens, een hele nieuwe kerstcd. Ik zie dat die uit 2019 is uitgekomen. Dus eh, de moeite waard ook. Eh, hou je van deze muziek, kijk dan gewoon op YouTube. Want er staan volgens mij allerlei filmpjes van dit a cappella clubje. Eh, maar toch een beetje jazzy invloeden. En als het over ijle stemmen gaat, dan moet je toch... en je kijkt naar buiten, dan zie je dat het toch een beetje wit is. En als het wit is buiten, dan denk je aan schaatsen. En dat komt goed uit, want volgens mij zijn op dit moment... van gisteren en vandaag de Nederlandse kampioenschappen. Dus er wordt druk geschaatst. Maar er is ooit een heel mooi nummer geschreven door uh, Vince uh, Gar, Guardioli, de trio. En dat is uit de Charlie Brown tekenfilm. En dat nummertje heet Skating. Mooi nummer, komt-ie. Thank you. Vince Carualdi trio. Eh, een leuke cd is dat trouwens. De, uh, volgens mij is het iets met Charlie's Brown Christmas. Het is al vrij oud cd, 2000 komt hij uit. Maar mooi muziekje, skating heet het. Ehm, ja, sommige mensen krijgen het heel koud van skating... en anderen hebben last van fever. Barbara Morrison met de Clayton Hamilton Orchestra. Eh, fever, bekend nummer. Put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Lord, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daytime, the moon lights up when you call my name, cause I know you're gonna treat me right. I got a temperature. Lord, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Captain Smith loved Pocahontas, and Pocahontas felt the same. But when her father tried to kill him, he said, Daddy, please stop. He's my flame, he is me fever. Ooh, when he kisses me, fever when he holds me tight. Fever, fever in the morning and fever through the night. Everybody's got the fever. That is something we all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long. Hey, me fever. in your Ja, Barbara Morrison, dat zingt En ook dat eh, de, orkest natuurlijk. Eh, de, eh, even kijken, de prachtige orkest zit erachter. Uh, ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz... samenstelling presentatie Alco Beuving. En we draaien van alles wat. We zitten het kerst en nieuwjaar. Dus van beide walletjes kunnen we eten, zo gezegd. En dat gaan we in het tweede uur natuurlijk ook doen. Ik zou zeggen, pak een bakje koffie, pak een oliebol of een appelflap.